Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De burgemeesters van de vier grootste steden doen een dringend beroep op het kabinet om de terrassen toch snel te openen. Ze reageren op het besluit in het katshuisoverleg om de coronaversoepelingen minstens een week uit te stellen tot 28 april. De burgemeesters herhalen hun standpunt dat het met mooier weeropkomst steeds moeilijker wordt om het samenkomen van mensen buiten onder controle te houden. Gecontroleerd terrasbezoek kan volgens hen juist besmettingen voorkomen. Koninklijke Horeca Nederland noemt het uitermate teleurstellend... dat de heropening van de terrassen met zeker een week wordt uitgesteld. Volgens de belangenorganisatie kan en wil de horeca echt veilig en verantwoord open. Ook de avondklok en de winkelbeperkingen blijven minstens een week langer van kracht. De winkeliersvereniging in retail zegt dat de teleurstelling groot is. De ziekenhuizen zijn juist opgelucht. Australiërs die door corona gestrand zijn in het buitenland... beginnen een rechtszaak tegen de Australische regering. Ze hebben een zaak aangespannen bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Ze eisen dat ze terug kunnen naar huis. In totaal kunnen naar schatting 40.000 Australiërs door corona hun land niet meer in. Op een boot in de buurt van de Canadische eilanden zijn vier overleden migranten gevonden. 19 anderen zijn in het ziekenhuis opgenomen, van wie er 16 slecht aan toe zijn. De bemanning van een vissersboot sloeg alarm toen ze de migrantenboot zagen. De Spaanse kustwacht begon daarna een reddingsoperatie met drie helikopters. Nog altijd zijn er veel mensen die de gevaarlijke overtocht wagen van Afrika naar de Canarische eilanden. Vorig jaar waren dat er zeker 22.000. Het weer nog, tot halverwege de nacht is het grotendeels helder. In het binnenland gaat het dan ook licht vriezen. Later in de nacht is er meer bewolking met ook kans op een winterse bui. Morgen overdag af en toe zon, ook soms een bui met af en toe ook een winters karakter.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 Ja, ik heb het achtergrondgeluidje een beetje veranderd. Gewoon lekkere zeegeluiden zoals we dat eigenlijk hier gewend zijn, eh, hier op Zandvoort. En uh, nou, het was natuurlijk ook een beetje stormachtig. Eh, nou, het is alweer een paar dagen geleden, maar goed, een stormachtig weekje achter de rug. Ehm, ehm, ja, nou wil ik natuurlijk graag een bruggetje maken met de nieuwe albums in dit eerste uur. Maar die is er gewoon niet, want Vincent Boot, dat is een Nederlander... die eh, destijds goed bevriend was met Sandra Remer... die eh, ons helaas is ontvallen... En Vincent die ehm, heeft een nieuw album gemaakt. Dat doet hij niet zo heel erg vaak. Daarom staat hij hier vandaag de allereerste album. Met, en het album heet Tales from Atlantis. Je kent dat wel, de legende. Atlantis, hoe dat... Eh, het verdronken land, zullen we maar even zeggen. Daarna komt eh, Cherry David met Slow Motion. En ehm, we hebben nog even een heleboel andere werkjes. En we zakken even af naar beneden. Nog een andere Nederlander is Kerani Irika. Irika Kelen heet ze van haar achternaam. En dat is een single die inmiddels eh, nou bijna negen jaar oud is. Echo, Echo of Our Souls. En we sluiten af met Ricky Key en met Shanti Orchestra. En eh, nou, eigenlijk ook een eh, buitengewoon goede artiest goede muziek. En daar houden we al van bij Peaceful Radio. Ik wens je heel veel luisterplezier. Peaceful Radio Show eh, heeft ook een website. peacefulradio.info. Dat wil ik nog even kwijt. thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com.